uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Jemen zijn luchtaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad Sanaa en de havenstad Hodeida. Die zijn in handen van de Houthi-rebellen. De aanvallen zijn het werk van de militaire coalitie... die wordt geleid door Saoedi-Arabië... en zouden een vergelding zijn voor beschietingen van de Saoedische stad Jeddah. Daarbij werd onder meer een oliedepot geraakt. Niet ver van het circuit waar dit weekend de Formule 1-race is... De coureurs en de organisatie besloten vannacht na urenlang praten dat de wedstrijd gewoon doorgaat. De meeste gemeenten hebben te weinig sociale huurwoningen, blijkt uit onderzoek van Trouw. Het kabinet wil dat in elke gemeente 30% van alle woningen onder sociale huur valt... maar bijna twee derde van de gemeenten haalt dat percentage niet. De verschillen zijn groot. Groningen heeft met 57% het grootste aandeel sociale huurwoningen. Het Gelderse Roosendaal staat onderaan. Het kabinet wil met de norm zorgen dat ook groepen als statushouders, arbeidsmigranten en studenten een huis kunnen vinden. De VS wil dat de VN-veiligheidsraad strengere sancties oplegt aan Noord-Korea vanwege de recente rakettest. Het land lanceerde een intercontinentale ballistische raket voor het eerst sinds 2017. In dat jaar werd in een VN-resolutie afgesproken om de sancties aan te scherpen als er opnieuw zo'n raket zou worden afgevuurd. De drummer van de Amerikaanse band Foo Fighters is overleden. Taylor Hawkins was 50 jaar. en werd volgens Colombiaanse media doodgevonden in een hotel in Bogota. Hawkins was sinds 1997 bij de band, die twee jaar daarvoor was opgericht. Het weer. Het is helder. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 I'm gonna step in the name of love. Ooh, Step in the name of love. In the name of love. In the name of love. Yeah. somebody breaking out the champagne somewhere. And you can be sure that be sure somebody's gonna make love night until the day.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 Separate, round and round, side to side. Step bring it back. Step by step, Round and round, dip it now. Come on and step in the name of love. Now let me see you do the love Regina and George Daniels.